Het Openbaar Ministerie denkt dat de neef van Rio Antochi boodschappen heeft doorgespeeld. Ze hebben berichten uit versleutelde telefoons gelezen. Daar blijkt uit dat er inderdaad gewoon doorgegaan werd, althans dat denken wij. En we zien ook zonder meer verdenkingen daarvan dat er doorgegaan werd met handelen verdovende middelen. En de neef zou dus ook geholpen hebben bij het voorbereiden van een uitbraak. We zien ook dat eh, er voorbereidingen werden gepleegd, of in ieder geval afspraak werd gemaakt, om eventueel een uitbraakpoging, dan een bevrijdingspoging te doen. En dat zijn eh, een beetje de hoofdzaken die wij op dit moment zien. Maar onderzoek is nog een volgende. Bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Er was een vechtpartij. Sommigen gooiden stenen naar de politie. De ME werd ingezet en er zijn vijf mensen aangehouden. Er komen al dagen meer asielzoekers dan dat er bedden zijn. En sommigen moeten daardoor op stoelen slapen. Een meerderheid van Amsterdammers heeft genoeg van vuurwerk en de ongelukken die daarbij komen kijken. En dus komt de gemeente met een verbod. Als alternatief komen er vuurwerkshows door professionals op het Museumplein. Rotterdam en Nijmegen kondigden eerder al een vuurwerkverbod aan. De benzineprijs schiet omhoog en bij sommige tankstations ligt de literprijs boven de 2 euro. En daarom gaan veel Nederlanders de grens over naar Duitsland om een volle tank te halen. Bij een tankstation vlak over de grens stond er een rij met auto's met Nederlandse kentekenplaten. Wat vindt u van de benzineprijs in Nederland dan? Ja, te gek. Veel te hoog. Hoeveel scheelt het dan voor u op een hele tank? Ehm, ongeveer een 7 euro, denk ik. Ik denk toch een, een, een 12, 13 euro. Bij onze oosterburen is de prijs voor benzine ook gestegen. Maar toch zijn automobilisten goedkoper uit, want je betaalt daar minder belasting over brandstof. Het weer vanavond op veel plekken mist. Het koelt af naar 5 tot 9 graden. Morgen vroeg een mistig begin, in de middag wel zonnig en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn tussen afrit Weidewormer en afrit Avenhoorn altijd nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. Ze zijn bezig met opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht, nog tot half 7 vanavond. En een kwartier vertraging op de N9 Alkmaar Den Helder bij Heilo.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 maar dat er niet genoeg reden was om hem officieel te weren. De neef is advocaat. Hij is vandaag opgepakt omdat hij boodschapper zou zijn geweest... tussen Taghi en zijn criminele organisatie. Veehouderijen moeten meer maatregelen nemen om stalbranden en sterfte onder dieren te voorkomen. Minister Dekker komt met strengere regels. Jaarlijks sterven honderdduizenden dieren door brand in de stal. En de gemeente Amsterdam stelt opnieuw een vuurwerkverbod in voor consumenten. Wel komt er een groot nieuwjaarsfeest op het Museumplein... en professionele vuurwerkshows in ieder stadsdeel.